De PvdA Wolfsen wil geen tweede termijn in Utrecht en stopt op 1 januari. voor de functie hadden zich 26 kandidaten gemeld. Naast Van Zanen werd oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius genoemd als kanshebber. Jan van Zanen zat vanaf 1990 in de gemeenteraad van Utrecht en van 1998 tot 2005 was hij wethouder van Financiën en Economische Zaken. In 2005 werd hij benoemd tot burgemeester van Amstelveen. Van Zanen is ook jaren landelijk voorzitter van de VVD geweest. De kleutertoets moet worden afgeschaft. Daarover heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. De kleutertoets meet de ontwikkeling van kinderen van vier jaar. Volgens de indiener, Kamerlid Rog van het CDA, is de kleutertoets niet betrouwbaar... omdat de ontwikkeling van kinderen op die leeftijd erg grillig is. Scholen moeten zelf weten hoe ze de ontwikkeling van kleuters volgen, vindt Rog. Regeringspartij PvdA en oppositiepartijen CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP steunen de motie. Het Vaticaan heeft een lijst met vragen over omstreden onderwerpen gepubliceerd. Er werden onder meer vragen gesteld over het homohuwelijk, het toelaten van gescheiden gelovigen in de kerk en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. De lijst met vragen is bedoeld als voorbereiding op een buitengewone bisschoppensynode over het gezin, volgend jaar oktober. Het gebeurt wel vaker dat er voor zo'n synode om de mening van gelovigen wordt gevraagd. Het is voor het eerst dat dit soort omstreden onderwerpen ter sprake komt. Het weer bewolkt, regen, een matige zuidenwind. Het is 8 tot 11 graden. Vanavond draait de wind naar het westen. Morgen is het droog, dan schijnt af en toe de zon... maar in het zuiden blijft het buiig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Regenbuien zorgen voor een drukke avondspits. Er staan in totaal 175 kilometer file. De wat langere files in de Randstad of met een bijzondere oorzaak staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen knopen de Watergasmeer en Muiden 5 kilometer. A7 richting Zaandam. 2 kilometer bij knopen Zaandam door een ongeluk. En er is één reis ook dicht. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer 4. En richting Den Haag staat 5 kilometer tussen Bodegraven en Zevenhuizen. A13 richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en Klopend Kleinpolderplein 5 kilometer. Op de A16 richting Rotterdam. Daar staat er een ongeluk bij Knopend de Bresseplein 3 kilometer. Daar is de linkerreis ook dicht tot de parallelrijbaan. A20 richting Gouda tussen Knopend Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer. En verderop 4 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht richting Almere tussen Knopend Rijnsweert en Bilthoven 4 kilometer. En vanuit Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Knopend Even Everdingen en Lexmond 4 kilometer. A28 Amersfoort in de richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 4. En de richting Utrecht.